Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In Jeruzalem zijn opnieuw rellen uitgebroken tussen de Israëlische politie en Palestijnen. Hierbij raakten zeker negen mensen gewond, onder wie drie agenten. Ook op andere plekken op de westelijke Jordaan-oever waren er confrontaties. Sinds het begin van de ramadan is het onrustig in Jeruzalem. Palestijnen zijn kwaad omdat er vanwege corona veel minder mensen mogen bidden op de Tempelberg. Inmiddels breiden de spanningen tussen de Israëliërs en Palestijnen zich verder uit. Zo werden er vanuit Gaza tientallen raketten afgeschoten op Israël. Brabantse en Limburgse IC-artsen waarschuwen dat ze de intensive care zorg in hun ziekenhuizen bijna niet meer kunnen leveren. Ze willen dat demissionair minister De Jonge en ziekenhuisbestuurder Kuipers aan de Nederlandse bevolking gaan duidelijk maken dat dat moment dichtbij is. Turkije roept de ambassadeur van de VS op het matje... vanwege de erkenning van de Armeense genocide door president Biden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder al de erkenning af te wijzen... wegens gebrek aan juridisch bewijs. Amerika kan daarom een sterke reactie van Turkije verwachten, zegt het ministerie. Bij een brand in een ziekenhuis met coronapatiënten in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Ook raakten 46 mensen gewond. De brand zou zijn ontstaan na een ontploffing van een zuurstoftank. Het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Een deel van de patiënten is overgebracht naar andere ziekenhuizen in Bagdad. En bij een coronademonstratie in Londen zijn acht agenten gewond geraakt. Ze werden bekogeld met flessen en andere voorwerpen... toen ze een grote groep mensen uit elkaar probeerden te drijven, zegt de politie. Twee agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen die de agenten aanvielen zijn opgepakt. Het weer, vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgenochtend lokaal een graadje vorst. In de middag schijnt vooral de zon.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 yeah. step by step When you come out on the floor You got that left, right, left Leave them coming back for more You got that step by step When you come out on the floor You got that Ooh, na, na, na, na, na.